Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De opkomst bij de Britse parlementsverkiezingen is historisch laag. Zo'n 54% van de Britten ging afgelopen dag naar de stembus. En dat percentage is niet zo laag geweest sinds de invoering van het algemeen kiesrecht 100 jaar geleden. De verkiezingen zijn gewonnen door Labour. De partij van oppositieleider Keir Starmer haalt waarschijnlijk een absolute meerderheid in het lagerhuis. De radicaal-rechtse nieuwkomer Reform UK wordt de tweede partij met een kwart van de stemmen. De huidige premier Rishi Sunak wordt met zijn conservatieve partij derde... maar krijgt wel veel meer zetels dan Reform UK. Dat komt door het districtenstelsel. De gemeenteraad van Rotterdam heeft Carola Schouten voorgedragen als nieuwe burgemeester. Het is voor de eerste keer dat de stad een vrouwelijke burgemeester krijgt. Schouten volgt Ahmed Abu op, die na 15 jaar stopt. Carola Schouten was minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen in het laatste kabinet Rutte. In de periode daarvoor was ze minister van Landbouw. De beëdiging is waarschijnlijk in oktober. Oud-premier Rutte is door koning Willem-Alexander benoemd tot ridder Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Dat is de hoogste onderscheiding in die orde. Rutte krijgt de onderscheiding vanwege zijn verdiensten voor het land. De ridder Grootkruis wordt maar zelden uitgereikt. Onder andere oud-premiers Ruud Lubbers en Willem Drees kregen de onderscheiding. Net als prinses Beatrix en de Britse koningin Elizabeth. Rutte krijgt de onderscheiding tijdens een ceremonie. Wanneer die is, is nog niet bekend. Netbeheerder Tennet gaat een nieuwe techniek gebruiken om de capaciteit van het overvolle stroomnet te verhogen. Aan hoogspanningskabels worden sensoren gehangen die meten of de kabels strak staan. Dat gebeurt bij koud weer met veel wind. Op zulke momenten kan er meer stroom doorheen. Tennet zegt dat de capaciteit van het stroomnet op die manier met 30% omhoog kan. Het weer. Er trekken wolkenvelden over het land. De ochtend begint met zon in het noordoosten.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 Can you not turn off the TV? I'm watching it fight. I flooded garage, blue diamond on shock. You pop it like dog. His nigga man You don't need a key to drive. Your car on the charge. goodbyes hart is niet van steen, een geval van zuiver hout.